Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen in de zorg moeten echt meer gaan verdienen, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Het kabinet denkt daar anders over. Premier Rutte bijvoorbeeld vindt dat het zorgsalaris de afgelopen jaren al genoeg is gestegen... en zegt dat een demissionair kabinet dit soort besluiten niet kan nemen. Toch wil de SP dat er actie wordt ondernomen. We wachten al maanden, maanden natuurlijk op een nieuw kabinet. Het kabinet is demissionair, maar de Kamer is dat niet. De zorg is dat ook niet. Die gaat ook gewoon door. De tekorten lopen daarop. Dus we kunnen gewoon niet langer meer wachten. Als je binnenkort naar de bios, kroeg of het stadion wil... moet je inderdaad de corona-check-app laten zien. De Tweede Kamer ging gisteren akkoord met die coronamaatregel. Er is vanaf volgende week zaterdag wel één uitzondering. Voor een drankje op het terras mag je je telefoon gewoon in je broekzak laten zitten. Daar geldt de app niet. De politie in Maastricht heeft gisteravond twee mannen opgepakt na een achtervolging. Twee auto's reden keihard achter elkaar aan, schoten op elkaar. En de achterste wagen ramde een paar keer tegen de voorste. Uiteindelijk kon de politie de auto's klemrijden waarna ze twee mannen konden oppakken. En 2500 euro boete voor Theater De Liefde in Haarlem. Cabaretier Theo Mazen trad daar gisteravond op voor een bomvolle zaal. En dat is nog tegen de coronaregels. Deze bezoekers vinden het maar onzin. Ik ga ervan uit dat iedereen eh, ehm, eh, gezond is en ehm, zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. En dat we met elkaar gewoon een leuke avond hebben. Ik, ik bedoel, de ophef is eigenlijk wat overdreven, vind ik. Ja, ik, ik, vind het, eh, ik, ik ben gekomen, ik vind het goed en ehm, voor mij mogen ze. Zolang we gevaccineerd zijn vind ik het prima en als we testen voor toegang vind ik het helemaal prima. Ik denk niet dat het heel verschilt met 30 mensen. Het theater kondigde vorige week al aan de hele zaal te vullen. Vooral omdat er tijdens de kaartverkoop nog sprake was van dat alle stoeltjes bezet mochten zijn. Boeter komt niet onverwacht. De gemeente Haarlem liet gisteren al weten dat ze zouden ingrijpen. Het weer, de dag begint op veel plekken mistig. Later vanochtend af en toe zon, maar er kan ook een bui vallen. Graadje of 20. Dit weekend vrij veel zon, niet veel wind. Opnieuw een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat goed op de wegen in de regio.